Rasmussen zei verder dat er een internationaal stevig antwoord moet komen op de aanval. Dat is volgens hem noodzakelijk om te voorkomen dat andere landen in de toekomst ook chemische wapens gebruiken. Docenten kunnen er vanaf volgend jaar weer salaris bij krijgen. Het kabinet wilde eigenlijk alle leraren op de nullijn houden, maar dat is van de baan. Het is voor ons ingewijden een van de afspraken uit het Nationale Onderwijsakkoord. Daarin is verder afgesproken dat volgend jaar 3000 jonge docenten een baan krijgen of houden. Verder moet de werkdruk omlaag en komen er meer mogelijkheden voor nascholing. Er zijn mogelijk nog zo'n 20 SS'ers in leven die nooit zijn veroordeeld voor misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Dat concludeert het Simon Wiesenthal Centrum na een actie met posters in Duitse steden. Door de actie is het Wiesenthal Centrum ook een Nederlander op het spoor. Hij zou in Nederland wonen. Zijn identiteit wordt niet bekendgemaakt. Vanochtend begon in Duitsland de rechtszaak tegen de 92-jarige Nederlandse SS'er Siert Bruins. In de Dolomieten in Italië zijn drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. De drie klimmers maakten een val van 250 meter. Het lijkt erop dat de groep met een touw aan elkaar verbonden was. Een van de klimmers uitgleed en de twee anderen in zijn val meenam. De topman van de Chinese PC-fabrikant Lenovo deelt zijn bonus met de werknemers. Volgens persbureau Bloomberg verdeelt topman Yuan Ching 3,25 miljoen dollar met de 10.000 werknemers. En dat betekent dat ze allemaal 325 dollar krijgen. En dat is in China bijna een maand salaris. Het weer vanaf morgen een aantal dagen rustig en droog weer... met vooral in de middag veel zon. De maximumtemperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 namens voor Amsterdam voor 1 Brugge 3. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden 9 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 4. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Stiedrecht Oost 3. De A20 naar Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. A27 Gorkum Almere bij Beeldhoven 3.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 What a mess we made so long ago. You were my love.